Joke Deertstra met het NOS-journaal. De Griekse minister vol uitgehaald naar Duitsland. In de Duitse krant Bild zegt hij dat minister van Financiën Schäuble... de betrekkingen met Athene vergiftigt door psychologische oorlogsvoering. Ook herhaalt hij het dreigement dat Griekenland vluchtelingen zal doorlaten naar het westen. Met zijn uitspraken negeert minister Kamanos de oproep van Brussel om de toon te matigen. De betrekkingen tussen Duitsland en Griekenland staan op scherp door het debat over de aanpak van de Griekse schuldencrisis. Berlijn stelt zich daarin heel kritisch op. Nederlandse banken hebben de afgelopen jaren veel geld verloren aan slechte leningen. ING, ABN AMRO en Rabobank moesten sinds het begin van de financiële crisis zo'n 20 miljard euro afschrijven op leningen die niet werden afbetaald. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De banken hebben het geld deels terugverdiend door de rente op spaarrekeningen te verlagen en die op kredieten te verhogen. Nog altijd zijn ze bang voor stroppen en doen ze moeilijk over nieuwe leningen. En volgens economen herstelt de economie daardoor maar langzaam. De politie voert dit weekend actie bij campagnebijeenkomsten voor de Provinciale Statenverkiezingen. In Berg op Zoom en mogelijk Amsterdam en Limburg gaan agenten de straat op. Een week geleden liep het overleg over een politie-CAO vast. De bonden eisen meer loon, veiliger en gezonder politiewerk en een goed vroeg pensioenbeleid. België wil gevangenen die anderen radicaliseren en ophitsen onderbrengen op aparte afdelingen. Ze moeten bij elkaar worden geplaatst in de gevangenissen van Brugge en Itter, waar plek is voor 42 geradicaliseerde islamitische gevangenen. In Nederland worden haatpredikers bij elkaar geplaatst in Vught. Daarop is kritiek, want de angst bestaat dat ze elkaar alleen maar verder ophitsen. Dan nog eens weer, af en toe zon, maar vanuit het noordoosten en oosten neemt de bewolking toe. Later vanmiddag en vanavond kan wat motregen vallen.